Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Louisiana zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen voor de orkaan Ida. Die ligt nu nog boven de golf van Mexico, maar komt naar verwachting volgende nacht Nederlandse tijd aan land. Er worden windstoten verwacht tot 220 km per uur. Sommige deskundigen denken dat Ida heviger wordt dan orkaan Katrina... die in 2005 een groot deel van de stad New Orleans verwoestte. Meer dan 1800 mensen kwamen om het leven. De laatste Britse troepen hebben Afghanistan verlaten. Daarmee is na 20 jaar een einde gekomen aan de militaire aanwezigheid van de Britten in het land. Eerder op de dag vertrok de laatste Britse evacuatievlucht met burgers. De Britten hebben sinds half augustus zo'n 15.000 mensen opgehaald uit Afghanistan. De Amerikaanse troepen willen dinsdag het land uit zijn... Frankrijk en Groot-Brittannië pleiten voor een veilige zone in Kabul. Het voorstel daarover wordt maandag ingediend bij een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Op de stranden van Vlieland, Terschelling, Schiermonnikoog en Ameland... zijn sinds donderdag veel dode bruinvissen aangespoeld. Het precieze aantal is nog niet bekend, maar stichting SOS Dolfijn spreekt van vele tientallen bruinvissen. Het lijkt erop dat de dieren al eerder zijn doodgegaan en door de harde wind zijn aangespoeld op het strand. De doodsoorzaak van de bruinvissen is nog niet bekend. De Universiteit Utrecht gaat de kadavers onderzoeken. Paralympier Jetse Plat heeft opnieuw goud gewonnen op de triathlon. De 30-jarige atleet was op de Spelen in Tokio ruim twee minuten sneller dan de nummer 2. Geert Schipper werd vierde. Plat won bij de vorige Paralympics ook al goud op de triathlon. Hij wil in Tokio drie keer goud winnen. Ook bij de tijdrit en de wegrace in het handbiken.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 delightful, unusual, that classic sensation, sentiment. we are two.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 Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. dit ooit gedacht? Blij dat nu de tranen zijn verdwenen en mijn lach weer is verschenen en nooit meer zal verdwijnen. Het is zo mooi.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 and I'll sing it. You'll be right and understood. I want you back, I want you back for good. Unaware but underlined. I figured out the story. No, no, wasn't good. No, no. But in a corner of my mind. I celebrated glory that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you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 show.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 微笑的微凉。